Zijn met het NOS-journaal. Bij een bombardement op de Syrische provincie Idlib zijn 29 Turkse militairen omgekomen, meldt een Turkse gouverneur. Volgens Turkije is het Syrische leger daarvoor verantwoordelijk. Er zijn ook bronnen die spreken van een Russische aanval. Dit weekend loopt het ultimatum af dat de Turkse president Erdogan heeft gesteld aan het Syrische leger. Hij wil dat het zich terugtrekt en zegt anders de Turkse observatiepunten die door Syrië worden omsingeld hoe dan ook te bevrijden. Afgelopen weken stuurde Turkije duizenden militairen naar Idlib. De man uit Loon op Zand, die besmet is met het coronavirus... vierde afgelopen dagen carnaval in Tilburg. Dat meldt Omroep Brabant op basis van bronnen. De GGD wil daar nog niets over zeggen. Wel dat wordt onderzocht waar de man de afgelopen tijd is geweest... en met wie hij contact had. Volgens verschillende media is de man 56 jaar oud. Hij meldde zich woensdag zelf bij een ziekenhuis in Tilburg... en verblijft daar in isolatie... Volgens de burgemeester van de stad gaat het naar omstandigheden goed met hem. Het ziekenhuis waar de man verblijft is komende dag gewoon open. Vrijwel alle 300 bezoekers van het carnaval in het Duitse Langbroich zijn bekend, heeft een Duitse functionaris gezegd. De feestgangers moesten worden opgespoord omdat een 47-jarige man die besmet was met het coronavirus het carnaval daar had bezocht. Inmiddels is het aantal besmettingsgevallen in de regio Noord-Rijn-Westfalen opgelopen tot 20. Door de uitschakeling van Ajax en AZ in de Europa League... liggen alle Nederlandse clubs eruit in Europa. Ajax won thuis wel, met 2-1 van Getafe... maar dat was na de 2-0 verlies van vorige week niet genoeg. Ajax verloor in het Oostenrijkse Linz met 2-0 van Lask. De eerste wedstrijd was geëindigd in 1-1. Het weer. Het blijft vrijwel overal droog. In het binnenland daalt de temperatuur tot rond het vriespunt. Er is ook kans op gladheid... In de ochtend droog en wat zon, later bewolking en regen.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 the need We'll be right back. yours. All I is, and nothing feels better. ain't worth living. This world is a cruel place, and we're here only to lose. So before life tears us apart, let death bless me with you.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 What a man gotta do to be totally loved by you? What a man gotta do? What a man gotta do to be totally loved by you? You ain't tryna be wasting time on stupid people and cheap lines. I'm sure.